uur. Dit is Renate Evers met het recordverlies geleden van ruim 700 miljoen dollar. Dat is meer dan twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. En ook vorig kwartaal leed de fabrikant van elektrische auto's al een recordverlies. Toch is Tesla positief. De omzet steeg met meer dan 40 procent. En het bedrijf belooft dat er de komende kwartalen winst zal worden gemaakt... als er geen onverwachte tegenslagen zijn. Verder meldt het Amerikaanse bedrijf dat het goed gaat met de productie van het nieuwe model 3. Tot nu toe kostte het veel moeite om genoeg auto's van de band te laten rollen. Aandeelhouders reageerden positief op de cijfers. De koers van Tesla steeg met ruim 5 procent. In Bergijk in Brabant is een meisje van 15 uit België geschept door een auto. Ze raakte zwaargewond. Ze liep met een scoutinggroep langs de weg bij de Belgische grens toen ze werd aangereden. De politie gaat uit van een ongeluk, maar weet nog niet precies wat er is gebeurd. De automobilist, ook een Belg, wordt verhoord. Het meisje is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ajax heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de kwalificatie van de Champions League. De Amsterdammers waren in Oostenrijk met 3-1 te sterk voor Sturm Graz. Vorige week had Ajax de thuiswedstrijd al met 2-0 gewonnen. Twee van de drie doelpunten in Graas werden gemaakt door Klaas-Jan Huntelaar. Andere goal was van Dusan Taric. Ajax moet nog twee rondes overleven om zich te plaatsen voor de Champions League. En de volgende tegenstander is Standaard Luik. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar zo'n 16 graden.